Leden van Abfacabo FNV willen met een werkonderbreking protesteren tegen een verhoging van de AOW-leeftijd. Ze wilden eigenlijk niet in de spits, maar later op de ochtend een kleine werkonderbreking houden. En daarvoor vroeg de bond begeleiding van de directies, omdat op dergelijke acties eerder agressief is gereageerd. Klanten worden boos op de chauffeur als die het werk ineens stillegt. De directies wilden niet meewerken en daarop heeft de Avacabo besloten woensdagochtend helemaal niet uit te rijden. De actie moet tot vijf over half negen duren. Waarschijnlijk spannen de directies van de OV-bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een kort geding aan om de actie te voorkomen. Ontevreden leraren presenteren vandaag een nieuwe vakbond, de Leraren in Actie of LIA. De LIA vindt dat de huidige bonden te weinig druk uitoefenen op de regering om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. De LIA wil dat er vaart wordt gemaakt met de uitvoering van de voorstellen van de commissie Rinoy Kan. Die kwam in 2008 met plannen om het lerarentekort op te lossen. De LIA wil kleinere klassen en voor de docenten een werkweek van maximaal 20 uur. Nu is dat 25 uur. Verder vindt de bond dat er te veel onbevoegde leraren worden ingezet. De LIA voert vandaag actie in het gebouw van de Tweede Kamer. De parlementsverkiezingen in Griekenland zijn gewonnen door de socialistische partij PASOK. De partij kan rekenen op zo'n 160 van de in totaal 300 zetels, een absolute meerderheid. De conservatieve Griekse premier Karamanlis heeft zijn nederlaag erkend. Zijn partij houdt volgens prognoses nog zo'n 100 zetels over. Karamanlis heeft zijn functie als partijleider neergelegd. De socialistische PASOK wordt geleid door Giorgos Papandreou. Hij is de beoogde nieuwe premier van Griekenland. Zijn vader was in de jaren 80 en 90 premier.